NOS nieuws van 5 uur in New York is een recordbedrag van 110,5 miljoen dollar neergeteld... voor een schilderij van de Amerikaanse graffiti-kunstenaar Jean-Michel Basquiat. Het schilderij uit 1982 met de naam Untitled laat een gezicht zien in de vorm van een schedel. De nieuwe eigenaar is een Japanse verzamelaar die het in zijn eigen museum wil ophangen. Jean-Michel Basquiat was een kunstenaar met Puerto Ricaanse en Haitiaanse wortels. Hij overleed in 1988 op 27-jarige leeftijd in New York aan een overdosis heroïne. Sinds de mislukte koepoging in Turkije van afgelopen zomer... zijn in Rotterdam agenten met een Turkse achtergrond bedreigd... door aanhangers van de Turkse president Erdogan. Dat heeft burgemeester Abu Taleb van Rotterdam laten weten... na vragen van Leefbaar Rotterdam. De betrokken agenten worden ondersteund door hun leidinggevende. De spanningen na de mislukte koepoging zijn in Rotterdam goed merkbaar geweest. Er zijn 134 aangiften binnengekomen die daarmee te maken hadden. Er zijn 28 mensen aangehouden. Eén op de acht automobilisten verstuurt wel eens berichten van achter het stuur. Met de telefoon aan het oorbellen, dus niet hands-free... doet bijna 1 op de 10 automobilisten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bestuurders tussen de 18 en 35 jaar sturen het vaakst berichten tijdens het rijden. Mannen zijn vaker dan vrouwen bezig met hun telefoon achter het stuur... en jongeren vaker dan ouderen. Minister Schultz wil er een einde aan maken met technologische maatregelen. En daarvoor is ze in gesprek met telecombedrijven... die inmiddels bezig zijn met onder andere apps die WhatsApp en Facebook blokkeren tijdens het rijden. De Nederlandse fotografe Dana Lixenberg heeft in Londen de prestigieuze Deutsche Börse Fotografieprijs gewonnen. Ze kreeg de prijs, waaraan een bedrag van 30.000 pond is verbonden, voor haar serie portretten van bewoners van een sociaal wonenproject in Los Angeles. Lixenberg volgde de bewoners van de meest zwarte wijk gedurende meer dan twee decennia. Het weer. Het is wisselend bewolkt en er trekken een paar buien over het land. Morgen blijft dat zo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 understood 是外。 I'm sorry.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 106.9 ZFN never in your wildest dreams. The night is high.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 بده اون got this feeling, never in your wildest dream. Oh no, never in your wildest dream. Did it ever feel this easy? Never in your wildest dream.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 the point. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. money.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 self-control So going